4 uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. In Afghanistan is een transportvliegtuig van het Amerikaanse leger neergestort. Volgens een Amerikaanse kolonel zijn alle elf inzittenden omgekomen. Het Hercules-toestel verongelukte dichtbij het vliegveld van Jalalabad... in het oosten van Afghanistan. De oorzaak is nog onduidelijk. Er zijn volgens Amerika volgens nog geen aanwijzingen dat het vliegtuig is beschoten. De slachtoffers zijn zes Amerikaanse militairen en vijf burgers, zegt het Pentagon. President Obama heeft nogmaals gepleit voor een strenge wapenwet in Amerika... na de schietpartijen in een school in de staat Oregon. Op een persconferentie reageerde Obama boos en geschokt. De schutter liep gisteren een school voor volwassenenonderwijs... in de plaats Roseburg binnen en opende het vuur in een klaslokaal. Hij schoot negen mensen dood. Zelf kwam de schutter om het leven na een schotenwisseling met de politie. Over zijn motief is nog niets bekend. Volgens Obama is Amerika het enige ontwikkelde land ter wereld... waar dit soort schietpartijen eens in een paar maanden voorkomt. Spanje kiest op 20 december een nieuw parlement. Premier Rajoy heeft dat bekendgemaakt tijdens een televisieinterview. Dat er aan het eind van het jaar verkiezingen zouden zijn was al bekend, maar de precieze datum nog niet. In 2011 behaalde de conservatieve Partido Popular waarvan Rajoy de absolute meerderheid, maar het ziet er niet naar uit dat hij die kan behouden. Sinds de vorige verkiezingen kwamen er twee nieuwe partijen bij. Het uiterst linkse Podemos en de centrumpartijen Ciudadanos. Driekwart van de Nederlanders is tevreden over de democratie, maar meer dan de helft is ontevreden over de politiek. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens de onderzoekers gaan deze resultaten in tegen het idee dat de democratie in een crisis verkeert. Wel is de onvrede over de politiek een probleem, zeggen ze. Veel mensen vinden dat politici vaak meer aan hun eigen belang denken dan aan dat van het land en niet luisteren naar gewone mensen.